Zo heeft hij laten weten aan president Obama. Egypte maakte het staakt het vuren bekend op een persconferentie in Cairo. Details over het bestand zijn nog niet bekend. Volgens Egyptische bronnen betekent de wapenstilstand dat de inwoners van de Gaza-strook meer bewegingsvrijheid krijgen en dat er een einde komt aan de liquidaties in de Gazastrook door Israël. Het kabinet staat positief tegenover de vraag van Turkije om Patriots in te zetten tegen aanvallen uit Syrië. Turkije heeft daarvoor een officieel verzoek ingediend bij de NAVO. Er zijn maar drie landen die over Patriots beschikken. De Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Minister Hennis Plasgaard zal de komende dagen een militaire missie naar Turkije sturen... om te kijken hoe de Nederlanders daar zouden kunnen opereren. Ruim een derde van alle gevangenissen in Nederland wordt gesloten en daarmee verdwijnen zo'n 700 banen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie die in handen zijn van Nieuwsuur. Om toch alle gevangenen te kunnen huisvesten wil justitie veel eenpersoonscellen vervangen door meerpersoonscellen. Bovendien zouden ruim 800 mensen een enkelband krijgen in plaats van een gevangenisstraf. Voormalig wereldkampioen boksen Hector Camacho is neergeschoten en hij vecht voor zijn leven. De 50-jarige Puerto Ricaan werd gisteravond in San Juan in zijn hoofd geschoten. Hij raakte zwaar gewond en in het ziekenhuis kreeg hij ook nog een hartstilstand. Hector Macho Camacho verloor maar zes van zijn 79 officiële gevechten. Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend. Het weer vanavond bewolkt en wat regen of motregen. In de kustgebieden kans op zware windstoten. Vannacht wordt het droog en het koelt af naar een graad of 5. Morgen overdag zonnige periode. Het blijft droog en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Knoop het Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer na een aanrijding. Daar A1 richting Amsterdam voor Naarden 4. Op de A2 Utrecht-Amsterdam voor Oudekerk aan de Amstel 2 kilometer... A9 Alkmaar richting Amstelveen verknoopt Badhoevedorp 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het Kleinpolderplein 2. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2.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 staat in een cd-winkel. Ik denk dat je tegenwoordig niet heel vaak meer in een cd-winkel staat... maar het is voor het verhaal gewoon leuker als je in een cd-winkel staat. En eh, de verkoper die gaat je helpen. Je moest eerst een kwartier in de rij staan. Ook download, daarom download je op iTunes. En dan eh, zeg je, ik wil graag Milo Xilo, Xilioto. Xi, Xioto. Yolo Xili, Yololo. Milo Xi, Xiolo. Milo Xi, Xiloto. Xiloto. Milo Xiloto. Dat was namelijk... Eh, de laatste album van Coldplay. En ehm, je gokt het al, die hadden ze niet zo'n makkelijke naam gegeven. Maar de zanger Chris Martin van Coldplay die zegt nu van... Eh, we hebben al een titel voor het volgende album... waar ik u uiteraard nog niks over ga vertellen. Want dan is het allemaal niet spannend meer. Maar ehm, hij is makkelijker op te noemen. Nou, dat is top. Dan verkoopt hij misschien nog wel beter, want was, was het een hit. Milo Xiloto. En je ook nog Coldplay dus met Speed of Sound. Die kwam trouwens niet van Milo Xiloto. Snapt u het nog? En dan komt nu nog Wallpaper. Stay gold! Wat is dit fijn, hè? Zo'n idiote plaat, maar zo lekker. Je hoort CFM bij Beachmasters. Stay En wallpaper. Moet ik het nog uitleggen? Een mashup. Wat is in godsnaam een mashup? Dat krijg je als je twee platen bij elkaar voegt. Wordt heel vaak gebruikt in clubs maar het is ook leuk om dat een keer op de radio met je te delen. Twee nummers door elkaar heen gemixt. Dat is het hele idee van een mashup. We hebben er al een heleboel leuke voorbij zien komen. En nu toch wel één met de biggies hoor. Eentje was de hit van de zomer van dit jaar.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 took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. Call me Gangnam. Ik kwam met een hele flauwe leuke grap op Twitter tegen. Ik wil hem even met je delen. Ehm, er staan twee dieren om een palmboom. Een aap en een leeuw. Welk dier denk je dat als eerst in de boom klinkt en een tros bananen mee naar beneden brengt? Dus er staan twee dieren om een palmboom, een aap en een leeuw. Welk dier denk je dat als eerst in de boom klimt en een tros bananen helemaal mee naar beneden brengt? Dat is de vraag. Heb je enig idee? Laat het mij dan weten. Hashtag CFM Zandvoort. Of bij hem. Dan mag je hem zo meteen vertel, eh, zelf uitleggen in de show. 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Zometeen is het antwoord. En het is eerst Kesha en Die Young. who's watching when we tearing it up. You know that magic that we got, nobody can touch. So, looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heart. studio. Dat ik die toen, toen mee kan doen, zeg maar. Fantastisch. Nou, ehm, de mop. <laughs> Zegt een hele vrouw ook. Er staan twee dieren om een palmboom, een aap en een leeuw. Welk dier denk je dat er als eerst in de boom klimt en een tros bananen mee naar beneden neemt? Er waren dus twee optiemogelijkheden. Optie 1 was de leeuw. Als je de leeuw kiest, ben je gewoon dom. Optie 2, als je de aap kiest, dan ben je raar, want aan een palmboom groeien geen bananen. Ha! Fantastisch. Het weer dan. Vanavond een enkele bui. Daarbij vooral in het zuidwesten en westen korte tijd veel wind. Met zware windstoten. Later vanavond en vannacht rustiger. Bij minimaal een graad of 6. en morgen vrij zonnig droog en maximaal een graad of 10. 106.9 Dat is onze frequentie.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 Emily Sandé. Beneath Your Beautiful. En haar verhaal City. Dat lekker opzwiepende trek is dat toch. Beautiful Mystery. Stel je eens voor, hè. Je wint de loterij. Ja, ik weet, het is een enorme clichévraag. Uh, eh, bij Miljoenenjacht wordt je ook weer elke week gesteld. Wat zou je ermee doen? Ik eh, zou thuis een hele, hele vette radiostudio laten bouwen. Ik zou een bezoekje inkopen bij de Playboy Mansion. En een avond heel goed stappen. En ehm, drie oude klassen meenemen. Zoiets. Wat zou jij doen?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 Het is woensdagavond, ZFM Beachmasters, daar luister je naar. En um, zometeen heb ik nog één leeg plekje op de playlist. Eén plekje die jij nog even mag gaan opvullen. Dat je denkt, nou die vind ik wel leuk om nog heel even te horen als afsluiter van dit programma. De lijnen staan wagenwijd open. Neem contact met me op via hashtag ZFM Zandvoort op Twitter. Dat is hashtag ZFM Zandvoort. Je kan ook een mailtje sturen op collard.hotmail.com. De laatste keer dat ik mijn e-mailadres op de radio eh, zei... ben ik aangemeld voor snellervreemdgaan.nl. Ik verzoek je om dat nu niet te doen en gewoon je verzoekje op te sturen. Dat kan dus via collard.hotmail.com. Wil je nu eerst nog de koek? het laatste verzoekmoment in dit programma. We hebben een leuke plaat binnengekregen aangevraagd door Irma. En we gaan hem voor Irma draaien. Je hoort hem nu hier bij Beachmasters. Wat een vette plaat blijft dit toch. Het, eh, het is de live editie, want dat is het altijd. En eh, het was een enorme hit. En ehm, ik als drummer ben er helemaal gek van. Dames en heren, eh, aangevraagd door Irma en nu op uw radiotoestel. Het is het Safri Duo Irma, het Safi Duo en Played Alive. Het was CFM Beachmasters van de 21ste van november waar je naar luisterde. Waarin we erachter zijn gekomen dat ik eh, aankomende zaterdag op een verkleedpartijtje als dokter ga. Vreselijk. Eh, we hebben ook de stelling, die staat nog steeds open. Ehm, ze gaan voor een tv-programma mensen naar Mars sturen... en eh, daar een tv-programma van maken op één voorwaarde. Ze mogen niet meer terugkomen. Je kan de hele week reageren of je aan mee zou doen. Het kan eh, via quart.hotmail.com of hashtag CFM Zandvoort. De hele week kan je antwoord geven op deze stelling. En als je dan toch bezig bent, vertel me dan ook even... wie jij een enkeltje naar Mars zou sturen. Hoeft nooit meer terug te komen en dan vooral ook waarom. Alle deurt komt u maar door. Het kan hashtag ZFM Zandvoort of mailen de hele week. hotmail.com. Ik spreek je weer volgende week zelfde tijd.